Clemens Peters met het NOS Journaal. De oppositie in de Tweede Kamer eist voor dit jaar nog minstens 150 miljoen euro extra voor veiligheid. Gisteren werd bekend dat er volgend jaar 300 miljoen extra komt. Maar volgens de oppositiepartijen is er nu geld nodig. CDA-leider Buma is bang dat er dit jaar mensen ontslagen zullen worden... terwijl er volgend jaar nieuwe krachten aangenomen kunnen worden. Minister van de Stuur zegt in een reactie dat hij nu geen extra geld nodig heeft. Premier Rutte blijft bij zijn uitspraak dat het Oekraïne-referendum een desastreus resultaat heeft opgeleverd. D66 vindt het raar dat Rutte gisteren ineens met die harde uitspraak op de proppen kwam. Maar Rutte vindt dat hij weinig nieuws heeft gezegd. Ruim 60% van de kiezers stemde tegen het associatieverdrag met Oekraïne. Het kabinet is voor dat verdrag, maar kan de uitslag van het referendum niet negeren. De Franse politie heeft drie verdachten gearresteerd in verband met de moord op het politie-echtpaar van vannacht. Het is nog niet bekend wie het zijn, maar ze zouden uit de directe omgeving van de dader komen. Die dader van 25 werd door de politie bij een gijzeling doodgeschoten. Tijdens onderhandelingen zei hij trouw te zijn aan IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi. Volgens de Franse justitie had hij een lijst met mogelijke doelwitten, onder wie politiemensen, rappers en journalisten. Er zijn nog veel te weinig werkplekken voor mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking. Het is de bedoeling dat er eind dit jaar 3200 van die beschutte werkplekken zijn. Maar dat het aantal wordt bij lange na niet gehaald. De Sociaal-Economische Raad vindt dat staatssecretaris Kleinsma moet ingrijpen. De beschutte werkplekken moeten in de plaats komen van de sociale werkplaatsen. Maar de SER vindt juist dat die behouden moeten blijven. Het weer, buien met kans op onweer en plaatselijk veel regen. Het wordt een graad of 19. De rest van de week blijft het buiig. Pas in het weekend wordt het droger, maar ook iets frisser. En dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam bij Amersfoort Noord. 9 kilometer na een ongeluk, zo'n 25 minuten vertraging. Na een ongeluk op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade 12 kilometer. Daar is de vertraging 20 minuten. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. Op de ring van Amsterdam de A10 Tussen Slotermeer en Amsterdam Buitenveldert 6 kilometer. De spitsstrook is vanwege een technische storing niet open. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag bij knoop het Oude Rijn 5 kilometer.